Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Wim mag aanblijven. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad neemt genoegen met zijn excuses. Cornelis kwam in de problemen door een vakantiehuis dat hij had laten bouwen in de Ghanese stad Elmina. Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband. Tijdens de bouw van het vakantiehuis liepen zaken en privé van Cornelis door elkaar. Ook werden lokale bouwvoorschriften overtreden. Cornelis gaf gisteravond aan dat dat anders had gemoeten en het grootste deel van de Goudse Raad nam daar genoegen mee. De uitbraak van Q-koorts heeft veel geld gekost, 161 tot 336 miljoen euro. De Stichting Economisch Onderzoek heeft dat berekend in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De meeste schade werd veroorzaakt door ziekteverzuim en de behandelkosten van mensen die chronisch ziek werden. Het ruimen van geiten op besmette boerderijen kostte naar schatting 34 miljoen. Q-koorts is een infectieziekte die vooral door geiten en schapen op mensen kan worden overgedragen. De uitbraak begon in 2007 en was vorig jaar onder controle. Duizenden mensen werden ziek, zeker 19 patiënten overleden. Zo'n 30 aanhangers van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK hebben urenlang een deel van het gebouw van de Duitse zender RTL in Keulen bezet gehouden. Ze hielden in het redactielokaal van het actualiteitenprogramma Explosief een zitstaking. Ze eisten dat hun oproep, vrijlating van PKK-oprichter Öcalan, werd uitgezonden. RTL wilde daar niet aan meewerken. Rond 10 uur afgelopen avond greep de Duitse politie in en werden de PKK-aanhangers gearresteerd en afgevoerd. De Nederlandse volleybalsters hebben de kwartfinale van het Europese kampioenschap niet overleefd. Italië schakelde Nederland uit met 3-1. Ook wereldkampioen Rusland is uitgeschakeld. Turkije won verrassend met 3-0. Dan het weer nog vannacht helder, minima rond een graad of 11 en er is kans op mist. Overdag veel zon, het wordt 22 graden langs de westkust en 26 in Limburg.